Tit van der Linde met het NOS-journaal. Wereldleiders spreken hun afschuw uit over de aanval op een ziekenhuis in Gaza-stad gisteravond. Daarbij kwamen volgens Palestijnse autoriteiten zeker 500 patiënten en vluchtelingen om het leven. Israël ontkent verantwoordelijk te zijn. Volgens het land is het ziekenhuis getroffen door raketten van islamitische jihad. De Amerikaanse president Biden zegt woedend en diep bedroefd te zijn door de aanval. Hij laat in het midden wie erachter zit. Biden is onderweg naar Israël voor een ontmoeting met Netanyahu. Hij zou ook naar Jordanië gaan om met Arabische leiders te praten... maar dat overleg is afgezegd na de aanval. Op verschillende plaatsen braken protesten uit tegen de aanval op het ziekenhuis en ook tegen Israël. Op de bezette westelijke Jordaanoever waren rellen. In Turkije en Jordanië werd bij ambassades en consulaten van Israël geprotesteerd. Bij de Amerikaanse ambassade in Libanon werd traangas gebruikt bij ongeregeldheden. In Nederland verzamelden mensen zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... onder meer voor een pro-Palestina-protest. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemt de levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. De Amerikaanse Attackums-raketten zijn voor het eerst gebruikt in Oekraïne. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering omdat daarmee op papier Russisch grondgebied geraakt kan worden. Archeologen hebben in Groningen een zeldzaam graf gevonden. Onder de goot troffen ze twee skeletten uit de vroege middeleeuwen aan. Eén daarvan lag in een boomstamgraf, een uitgeholde boomstam. En daarvan worden er maar zelden exemplaren gevonden. De skeletten worden verder onderzocht. Het weer in de loop van de nacht bewolking vanuit het zuiden. Minima temperatuur tussen de 2 en 6 graden.